een Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse senator John McCain heeft een hersentumor. Artsen ontdekten het gezwel toen ze een bloedprop weghaalden boven zijn oog. De republikein van 80 bekijkt nu samen met zijn familie de opties voor een behandeling. Hij overweegt bestraling en chemotherapie. President Trump heeft laten weten dat hij bidt voor McCain en zijn familie. En ook Barack Obama sprak op Twitter zijn steun uit voor de politicus. In 2008 won Obama de verkiezingen van McCain. De Marokkaans-Nederlandse activist Said C., die verdacht wordt van drugshandel... mag op vrije voeten afwachten of hij wordt uitgeleverd aan Marokko. Wel moet hij van de rechter een enkel band om en hij moet zich verplicht melden. Marokko wil al jaren dat Nederland C. uitlevert... omdat daar ook een drugzaak tegen hem loopt. Hij wordt verdacht van drugsmokkel, moord, corruptie en witwassen. Een Israëlische studente heeft voor haar afstudeerproject spullen gestolen uit vernietigingskamp Auschwitz. Ze nam origineel bestek, een beker en een pot aarde mee, zodat ze dat kon uitstallen tijdens een tentoonstelling over de holocaust op haar school. Auschwitz noemt de diefstal respectloos en heeft een klacht ingediend tegen de vrouw. Ze heeft geen spijt van haar actie. De studenten zegt dat ze zich vrij voelde om tastbaar bewijs mee naar huis te nemen, omdat ze bang is dat de holocaust ooit een mythe wordt.